Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Cuba is een dode gevallen bij protesten tegen de communistische regering, zegt de staatsmedia. Het gaat om een 26-jarige man. Afgelopen zondag brak een zeldzaam protest uit in het land. Cubanen demonstreerden tegen de regering, de slechte leefomstandigheden in het land en de manier waarop de regering corona bestrijdt. Het komt zelden voor dat Cubanen op zo'n grote schaal de straat op gaan, want dat is illegaal. Er zijn meer dan 100 mensen opgepakt, onder wie betogers, kunstenaars en journalisten. Thuiswerken in coronatijd. De meeste mensen vonden dat goed te doen... maar moeders met kinderen onder de 13 jaar wel iets minder dan vaders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed daar onderzoek naar. Het zou onder meer komen doordat vrouwen minder vaak een eigen werkkamer hebben... en doordat kinderen toch vaker met een vraag bij hun moeder aankloppen dan bij hun vader. Het belangrijkste voordeel van thuiswerken is volgens het onderzoek... het zelf kunnen bepalen van de werktijden. Daardoor is werk en privé makkelijker met elkaar te combineren. Twintig wetenschappers roepen demissionair premier Rutte op om ventilatie serieuzer te nemen als maatregel tegen de verspreiding van corona. De wetenschappers vragen Rutte om bij persconferenties het handenwassen-icoontje op de lessenaar te vervangen door een goed ventileren-icoontje. Want volgens een van de wetenschappers heeft anderhalve meter afstand in binnenruimtes weinig zin zonder goede ventilatie. Een vader in China heeft zijn ontvoerde zoon na 24 jaar teruggevonden. Hij reed al die jaren met een scooter door het land met grote afbeeldingen van zijn verdwenen zoon. Na een tocht van een half miljoen kilometer vond hij hem. De zoon bleek nog altijd in dezelfde provincie te wonen. De jongen werd volgens de Chinese overheid teruggevonden op basis van DNA-onderzoek. Kinderontvoeringen zijn een groot probleem in China. Jaarlijks worden duizenden kinderen meegenomen om vervolgens te worden doorverkocht. Twee mensen die mogelijk betrokken waren bij deze ontvoering zijn opgepakt. Het weer. Vooral in Limburg kan het veel regenen. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt.